Told her charge it to the gang, Black Wall Street. Shark blue coupe with the shark feet. Once a millionaire can't get them off me. Gucci man, I can catch me ballin' on. And the wonder And sometimes I wonder we got Who knows what we don't need no answers Cause we stand in service living proof you got a fast car, I got a dream of something. You are a hot wire, I like to push your buttons. We gotta somehow get out of town. We drove for ages, never looking backwards. They wanna cage us, but we prefer our freedom. Call us outrageous, what help about now? Don Diablo, Kua. Put your man at done catch me balling out in Did some braided with the paper, I go Super Bowl Sunday. You sign bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least a hundred. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the rose with the white seats. And pull off in the Porsche like a car thief. En iedereen heeft zich al voorbereid eh, op het eh, volgende interview. En eh, we gaan live overschakelen naar ze. zitten klaar voor. Irene, hij is voor jou. Oké, mag ik jouw koptelefoon erbij? Ja, daar zijn we weer terug. En uh, bij mij zit uh, Leo Deteman. Hallo Leo. Hallo. Uh, Leo, jij bent voor het eerst hier met je bedrijf als ja. promotie voor je bedrijf. Ja. Vertel, wat doe je? Ik ben eh, grafisch vormgever en ik eh, doe dus alles uh, op grafisch gebied. Van drukwerkbegeleiding, dat logoontwerp, huisstijlontwerp, eh, boeken, flyers, posters, visitekaartjes. je hebt al heel wat dingen in het dorp heb je meegedaan, heb ik begrepen. Sorry? Je hebt al heel wat dingen in het dorp eh, begeleid. onder andere voor Marco Temes heb je gewerkt. Ik heb bijna alle boeken van Marco Temes gemaakt. Helemaal, van begin tot eind. Dus de cover ontworpen, het binnenwerk opgemaakt. En heel veel menukaarten eh, voor onder andere het Wapen van Zandvoort, uh, App en Vloed, eh, voor voor Zand van Faisal Rikkers. Ja, het is wel grappig, want ik ken jou al best een tijdje. En eigenlijk drong het eh, pas later tot me door wat, je, wat er zeg maar allemaal te vinden is van jou hier in het dorp. Wat je allemaal gemaakt hebt. <laughs> Je bent echt heel moeilijk te verstaan. Hè, ja, het is, nou, <laughs> ik kom nog dichterbij. Ik kom nog dichterbij. het is, als iemand het zou zien, deze radio, zouden ze moeten lachen. Ja, ja. Want we zitten nu ongeveer op 5 centimeter bij elkaar vandaan om elkaar goed te kunnen verstaan. <laughs> Ehm, eh, ik, ik, moet zeggen dat er niet zo heel veel bedrijven zijn die eh, zich nu hier presenteren. Heb je zelf al wat gezien van andere nee, bedrijven? Nee, ik weet alleen dat uh, eh, Springtij Architecten er staat volgens mij, maar ik heb ze niet gezien nog. Maar dat is het enige echte bedrijf. ik denk dat heel veel mensen ja, niet het nut van inzien. Niet? Nee. Maar... En ik ben er ook nog niet helemaal uit eerlijk gezegd. Oké, maar er zijn nog niet mensen naar je toe gekomen en die gezegd hebben van... Goh, ik wist niet dat jij dat allemaal eh, deed. Eh, nee. Nee, wat ze wel verbaast is eh, de, de diversiteit. Ja. Dat ik van boeken, tot, ja, van een eenvoudig visitekaartje tot een geheel boek of een catalogus. Ja, dat doe ik ook allemaal. En, ja, en van voor naar achter, dus vanaf het ontwerp helemaal tot de uitvoering en alles. En het eindproduct dan. Ja, maar, maar, dat doe je niet zelf, dat, dat, uh, dat besteed dat je uit? Dat niet, nee, dat eh, besteed ik uit. En dan eh, het liefst niet bij wat de meesten doen bij een internetdrukkerij die zo lekker goedkoop is, maar bij een echte conventionele drukkerij die nog waar je nog aan de pers kan staan om te kijken of het allemaal goed is. Ja. En dat, dat is het belangrijkste. Nou ja, dat, is, dat blijkt wel goed te werken. Want ik, heb, eh, ik moet zeggen dat de boeken van Marco Temes uh, eh, toch allemaal uh, er prachtig uitzien. Goed verzorgd zijn, goede plaatjes. jij combineert dat ook met mensen die de illustratie voor, je, voor jullie, of tenminste voor de schrijver dan in dit geval, doet? Ja, nou ja soms, ik illustreer ook zelf. Jij tekent zelf? Ja, ik teken zelf. Ik heb eh, vroeger heel veel illustraties gemaakt, maar daar heb ik weer geen tijd meer voor. Dus dat besteed ik dan ook weer uit naar iemand. Maar het liefst doe ik dat zelf. Ja. Als, het, als het kan, doe ik het zelf. Nou ja, goed. Hoe lang ben je nu bezig met je bedrijf hier in Zandvoort? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar volgens mij, eh, ja, ik denk al een jaar of tien, maar dan niet officieel helemaal. Nee. Ik ben ooit tien jaar geleden, toen ik nog voor een werkgever werkte, begonnen al thuis ja, zo langzamerhand ja, doen uiteindelijk helemaal zelf. Eh, Uitgebouwd tot een eigen eh, bedrijf. Ja. Nou, hartstikke eh, goed. wij zien jou regelmatig door het dorp met, met je vrouw, met Plony. Ja, ja. Dus, ons alle bekend, <laughs> Plony van de Kapsalon. En nou, ik wens je heel veel succes met je bedrijf. Ik weet dat je hele mooie dingen maakt. En als mensen je willen vinden, dan kunnen ze je vinden waar op internet, op Ja, gewoon mijn eh, website. Eh, tik mijn naam in, Leo Determan. En eh, daar ben je er al. www.leodeterman.nl En dan ben je er. En daar ben ik er, ja. Oké, nou, <laughs> succes. Dankjewel voor je komst. En eh, een heel goed nieuwjaar. Jij ook. Heel fijn. Dankjewel. We gaan eh, weer terug naar eh, de muziek, meneer, achter mij. Ik geef mijn koptelefoon telefoon weer over. En ik ga kijken wie we zo meteen hier aan tafel gaan krijgen. het ziet er naar uit dat wij Sandra Lissenberg van de columns van de krant. Oh, ze is er al. Ach, kijk nou. Nou, we gaan gelijk maar door. Is helemaal goed. Hallo Sandra. Ja, kom heel dicht bij me zitten. Ja, want anders, je beter horen. Anders kun je me namelijk niet goed verstaan. Gaat goed. Eh, op de eerste plaats een eh, heel eh, gezond en gelukkig nieuwjaar. Insgelijks. Ja. Fijn dat je er bent. Ehm, ik, ik, kan me herinneren dat jij... een boekje gemaakt hebt. Klopt dat? ja, dat, klopt. Dat, ben ik. Mijn, mijn boekje Zicht op Zandvoort. Met ja. mijn columns uit de krant. Ja, hoe is daarop gereageerd? Het is nou, gepresenteerd. heel goed. Dat, de presentatie, eh, ja, er waren ongeveer 50 eh, personen aanwezig op de presentatie in ons prachtige Zandvoorts Museum. En eh, nou, het boekje is sindsdien te koop geweest bij de Bruna. En ja, de eerste editie was al zo snel uitverkocht dat ik eigenlijk ja, boven verwachting meteen moest gaan aanvullen. Oh ja, oh, kijk, oh, de bitterballen. U, u, kunt het niet zien. Ik leg er even Dank u. ik ook. <laughs> Die slaat me niet over hoor, radio of niet. Precies. Maar goed, eh, de eerste druk was heel snel uitverkocht en er moest een tweede druk komen. Eh, nou, de aanvulling eh, moest worden gedaan. Ik, ik had er 80 laten drukken en nou, ik denk dat ik er denk ik wel, nou ja, 80% van verkocht heb inmiddels. Dus dat, eh, ik, eh, ik ben niet ontevreden. Ik, eh, als je niks verwacht, dan kan het ook nooit tegenvallen. Ja. Maar ik had eigenlijk verwacht vandaag om een... ik had in mijn laatste column gezet, als ze het hier zouden aankondigen, dat we een Grand Prix zouden krijgen. Zou ik een tatoeage van de contouren van het circuit nemen. Oh. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus dat, eh, nee, ik, daar kwam ik eigenlijk het, voor. Het moet nog even, even wachten. Jammer hè? Ja, ja, ik vind het ook heel jammer. De burgemeester kwam natuurlijk wel in zijn racepak. Ja. En eh, ja, dat staat ook fantastisch. zo'n mooi moment. <laughs> Als, als dat hier vanavond in deze locatie ja, gebeurd zou zijn. Ja, ze kunnen dat natuurlijk niet zeggen als het niet echt helemaal 100% zeker is. gaat het gebeuren denk je? Ik heb geen idee. Ik, ik, het grappige is dat ik, eh, ik heb ook eh, aardig wat kennissen die in Assen wonen, in de buurt van Assen in Smilde. En eh, zij zijn er echt voor 100% van overtuigd dat het naar Assen komt. En wij zijn hier allemaal ervan overtuigd dat het naar Zandvoort komt. Dus dan denk ik, ja, het, het komt waar het komt. En de tijd zal het leren. ze doen allemaal hun stinkende best om het naar zich toe te halen. Ik denk dat we dat allebei de plekken hele goede dingen hebben eh, waarvan ze dus die zekerheid halen, hè, waar ze die zekerheid eh, uithalen. Eh, maar goed, bij, in Assen rijden zeg maar zo het circuit op. Ja. Het is gewoon zo van de grote weg hop eh, en dan ben je op het circuit. Klopt, meteen aan de snelweg. Dat ja, is ook zit aan de snelweg en hier eh, moeten ze een klein ommetje maken. Aan de andere kant eh, zeg ik, historisch gezien kan het niet anders als hier naar Zandvoort komen. Ik, ik, vind onze hobbels en bobbels zo leuk. Ja, het klinkt misschien een beetje verkeerd, maar het circuit is zo leuk. Ik vind Assen zo vlak. Nou ja, ik zeg is, eh, is Als je, hier die, die, die heuvels hebt en die, die bochten, ja. dat moet toch wel een uitdaging zijn voor de, voor de gemiddelde koerder. Assen is ook een motorcircuit, hè? ja, dat moeten ze zo houden, vind ik. <laughs> Oké. Nou, eh, ik, eh, ik ben heel benieuwd of dat je die eh, laatste 20% er ook nog uit kan knallen. Zo niet, dan niet. Is het ook goed. Is het ook goed. Maar goed, ah, mocht dat wel gebeuren, ga je dan nog een nieuwe druk maken of zeg je van nou nee? Nou, dan schrapen we er weer 50 bij elkaar en over twee jaar geef ik weer het tweede deel uit. Precies. <laughs> nou. Ik, ik, word gesommeerd, want we krijgen nu twee nieuwe gasten. Veel succes. Dankjewel, dankjewel voor je komst. En een goed jaar gewenst. Dag. Ja, dat was een interview uh, met eh, Irene. En Jaap Koper is eh, in de tussentijd alles een beetje aan het installeren. Ben je er bijna, ben bijna klaar voor, Jaap? ben je er bijna klaar voor, Jaap? Durf je het aan? Nou, dan gaan we Jaap even installeren. Ja, nou, ik pak wel even de microfoon. <laughs> Kijk, ik heb ze nu alle drie gewoon op het rijtje staan. de drie wethouders <laughs> bij, bij, elkaar. Dus ja, het is een nieuwjaarsreceptie die behoorlijk eh, gevuld is, meneer Berens. Die heel erg gezellig is, toch? Ja, ja dat vind ik tenminste wel. Goeie, zijn goed begin ook, eh, van het nieuwe jaar. Ja, zijn er ook eh, opvallende dingen waarvan u zegt, nou, daar kan ik wat mee? Ja, kijk, er zijn natuurlijk een heleboel dingen op stapel waar we wat mee gaan doen dit jaar. En nou, laten we maar kijken hoe ver we komen. Ja het is nu nog even niet eh, het moment om daar eh, nu al wat eh, over te zeggen. Ja, binnenkort, sowieso in januari gaan we beslissen, nou liever zich gaat de raad beslissen over de nieuwbouw van de reddingsbrigade. Nou, dat is al heel belangrijk. daar hadden we het net we al een paar jaar mee, mee bezig. Ja, daar had ik dus, het met Ernst mij net al over gehad. Nou, dus, dus dat is het één. En er komen ongetwijfeld nog een heleboel andere dingen. de, zeg maar... Eurosport, de Formule 1. Eh, nou, eh, Joost mag weten wat we allemaal. De nieuwbouw in Noord, hè, dat is ook heel belangrijk. Dus ik hoop dat dat eindelijk ook eh, nu gaat gebeuren. Dus ik, eh, ik ben wel eh, goed geluimd. Eh, het nieuwe jaar in. Het nieuwe jaar in. Dan ga ik naar, het, naar de collega aan, in het midden, dat is mevrouw Verheij toerisme, daar ging het voor een deel eigenlijk ook al over. Wat de burgemeester in zijn speech eh, zei. Dat zit, eh, zit in uw portefeuille. Ja, dat klopt. Dat klopt. En ik hoop dat 2019 ook weer natuurlijk een geweldig jaar wordt voor Zandvoort. En voor toerisme in Zandvoort en de economie van Zandvoort. Maar er staat eh, genoeg op stapel. Ja, maar had u het verwacht dat hij in een racepak het podium op zou komen? Nee, dat, dat soort verrassingen houdt Niek de burgemeester goed voor zich eh, wat dat betreft. Ja, eh, mm, er is nog iets anders. Ook nog een, eh, straks een heidhangijzer. De toeristische visie op, nou ja, met het verhuur. Dat komt er ook aan. Ja, dat klopt. Dat staat geagendeerd voor de eerste vergadering van januari. Dan gaat de gemeenteraad daarover besluiten. En de essentie daarvan is eigenlijk dat we de regels strenger gaan handhaven. Ja. Nog iets? De ijsbaan, daar had u ook eh, bemoeienis eh, mee. Want de twee bomen die zijn er nog steeds en eh, de ijsbaan is er keurig netjes omheen aangelegd. Ja, zeker. En ik, eh, nou ja, ik moet dus e- eerlijk zeggen, ik heb twee jonge dochters. Die hebben ook eh, genoten van de, de ijsbaan. En als ik zie hoeveel kinderen vooral daar plezier van hebben, dan vind ik dat hartstikke mooi om te zien. Met, met een kleine, ja, misschien voor, uh, voorbehoud, volgend jaar weer die ijsbaan? Ik hoop eh, altijd, eh, elk jaar dat er een ijsbaan is. <laughs> maar de vraag is even waar die komt natuurlijk. Goed, ga ik eh, naar wethouder Bluis. Want die heeft onder andere het sociaal... Hij past niet in zo'n klein racepakje hoor. nee, nee, dat heb ik in de gaten, ja. ja. <laughs> gaat dat wel? is dat, was dat niet voor u weggelegd om in een racepak te huizen? Ja, natuurlijk wel, maar dan een beetje knappe maat. Of, <laughs> ja. Nee, maar voor Niek was dat speciaal gemaakt, dat pak hoor. Ja, toch wel. Ja, want, eh, maatwerk. Dat nee, nee, nee, nee volgens mij was het een kinderpak. <laughs> maar dat maatwerk, dat doen jullie toch ook uh, bij de gemeente Zandvoort? Ja, met, uh, in het sociale domein leveren we alleen maar maatwerk. Dus eh, dat, dat, dat is steeds belangrijker wordt dat. Nou, nou, nou, is er wel wat aan de, aan de gang met het, binnen het sociaal domein. Ehm, ja, wat, wat staat er eh, daar voor 2019 op? Eh? Nou, wat heel belangrijk is dat we de sociale basis, dus dat is het regelen van alle afspraken met alle partners. Dus met Pluspunt, eh, met de seniorenvereniging en met alle instellingen... dat we voor de komende vier jaar goede afspraken maken... om het, de sociale basis goed te regelen met elkaar. Dus dat, is, dat gaan we eerst met de gemeenteraad bespreken. Dan stellen we kaders vast. En dan worden eigenlijk de subsidies voor de komende vier jaar... voor alle partners dus in het sociale domein worden daarin vastgelegd met de nieuwe uitgangspunten zoals rond eenzaamheid. En de eenzaamheidsbestrijding voor ouderen, maar ook, ook voor jongeren om dat aan te pakken. Nou zag ik nog niet zo eh, gek lang geleden, dus eh, deze week iets voorbij komen dat er ook een initiatief is over mensen met depressies, is dat ook een onderdeel van het sociale domein? Ja, dat is ook onderdeel. Eh, dat is, eh, niemand verzandt dat project. Dat loopt ook. Dat was een nieuw project. Dat deden we vanuit een extra subsidiepot. Maar dat gaan we dus nu ook verder eh, in gang zetten. En dat wordt dus meegenomen. Dat is het mooie. Dat op het moment dat er een initiatief is, dat er een vervolg aan wordt gegeven. En dat is het mooie van zomer. Ik was eh, bij de nieuwsreceptie bijvoorbeeld van de seniorenvereniging. We hebben al 750 leden. Nou, daar moet je juist dat soort dingen ophalen. Eenzaamheid, en, en dat soort aspecten verder belichten en uitwerken. Mensen moeten langer zelfstandig thuis wonen. Dat moet ook, moeten wij dus ook zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn... dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Goed, dank u wel. Oké mag weer, eh, er mag weer een eh, nummer eh, gedraaid worden. Kijk eens aan. Ja, nou, Jaap, net met, onder andere in gesprek met de wethouder Bluis. mooie plannen, mooie ideeën dus eigenlijk voor de toekomst staan. Ik heb in de tussentijd inderdaad in een plaatje muziek klaarstaan. Maar dit keer uh, Axwell en dan Nobody Else. En ik hoop dat jullie natuurlijk nog heel veel plezier hebben van dit nieuwjaarsuitzending. Nogmaals, Nobody Else Axwell vanuit CFM Zandvoort op het speedpark Zandvoort. De nieuwjaarsreceptie. wedstrijd wil ik je toch een beetje laten proeven van de ambiance, de sfeer eigenlijk die we hier hebben. Dan halen we de muziek iets naar beneden. Maar natuurlijk niet helemaal weg. Maar dan kunnen jullie een beetje horen van de sfeer hieruit. Nou het is gezellig. Iedereen heeft het naar zin. Met een lekker drankje te doen. En gaan praten over waarschijnlijk, hè, wat, wat zal het zijn, de En of allemaal ook bij de zijn geweest. Een prachtige sfeer. Een mooie zaal zeker niet zo willen winnen. terwijl wij het einde van eh, Nobody Else van eh, Axwell eh, afluisteren gaan wij eh, stiekem door naar Alive van eh, Jack Wins. Alien Alive. Eh, ook de hapjes eh, vloeien hier rijkelijk. De frituren, eh, de frituurs die gaan wat bijna achter elkaar door hier. Heerlijk, heerlijk. Ja, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen op circuit Park Zandvoort. Tweede mogelijk natuurlijk gemaakt door en Zandvoort. Tot 10 uur sta ik aan het roer hier. En hoop ik dat ik jullie blij mag maken met de lekkere platen die wij kunnen bieden van CFM. you don't have to know it. And I could be around to catch you fall if you're losing your grip. Can't you see that I come crawling on my knees to get to you, get to you, get to you? Can't you see that I climb mountains just to be next to you, next to you, next to you? But do you love me like I love you. Don't have to rush if you don't want to. Oh, I'll be patient, but just know that there's no way that anybody else could love you like I love, like I love you. before. But a little love is enough to save you. Yeah, we can take our time for sure. Cause something real is worth the waiting. Can't you see that I've come crawling on my knees to get to you, get to you, get to you? Can't you see I would swim the ocean just to be next to you, next to you, next to you. But do you love me like I love you? Don't have to rush if you don't want to. Oh, I'll be patient, but just know that there's no way that anybody else could love you like I love, like I love you. of your heart. Keeping me out in the dark, keeping me out in the dark. I know you're wanting me, but you won't surrender your heart. Keeping me out in the dark, keeping me out in the dark, in the dark. Do you love me like I? Keys met Like I Love You. Gaan we nu door naar een uh, van Nederlandse bodem uit Leidenbelt te staan. Het is niemand minder dan Armin van Buren met bla bla bla bla. And we don't even care about what they say, cause it's ja ja ja ja, bla bla. bla bla bla. Ik wil jullie wel graag nog even voorstellen. Natuurlijk ook een andere plaat. Dat is eh, Electricity van eh, Dua Lipa. En eh, ja, dit zijn platen die hoor je normaal gesproken overdag. Hoor je ze misschien misschien en wat minder. Maar als je nou gewoon op zaterdagavond gewoon van 7 tot 9 ook nog even gaat luisteren. Dan hoor je natuurlijk de een Breakdown waar je de beste platen van Europese bodem voorbij hoort komen. Onder andere dus ja, Dua Lipa en Silk City met Electricity. into you Well, wanna manny out? We're not the same. Treat yourself on, so let me care for you. Oh baby, I'm gonna love you differently. I'll give you electricity. Give it to you. naar Hanging Tree, de original mix van Michael Willow. Nog steeds zijn we hier actief op de nieuwjaarsreceptie op circuit Park Zandvoort. natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door FM Zandvoort. Wij voorzien jullie van de beste interviews, de lekkerste muziek en de mooiste actualiteiten. Wij nou, in de tussentijd eh, gaan we wel natuurlijk door naar een andere plaat. Want ik heb er natuurlijk een eh, hele bekende voor jullie klaarstaan. Eh, dat is Sam Smith. Ik weet niet of jullie ja, Sam Smith toevallig nog een beetje kennen. Maar Sam Smith is natuurlijk onder andere bekend van nummers zoals Sorry. En ja, heeft er nu ook een plaat natuurlijk gemaakt. onder andere met... Um, ja, hoe, moet ik dat, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Met Kelvin Harris. Daar, daar heeft hij een samenwerking mee opgezet. En daar is eigenlijk ja, de, de volgende plaat is daar, is daar uitgekomen.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 Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Agostino. Wie had gedacht dat deze, maat, deze, <laughs> deze kerel op zulke leeftijd op zulke mooie plaatsen maken.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 Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence and cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, facing a bit of the truth. Dragons met de knallen van het jaar. Vorig we nog wel, moet zeggen, Natural.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 waarin eh, ja, daadkrachtige dingen zijn gezegd en eh, mooie dingen zijn beloofd. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dit voor 2019 voor ons mooi door de Zandvoort gaat betekenen. Voor de mensen die de hele avond hebben trouwen meegeluisterd, jongens, ik wil jullie alvast heel erg bedanken. voor natuurlijk de support op deze manier. Want uh, ja, op de kunnen we onwijs waarderen. Ehm, en ja, laten we er in ieder geval wat moois van maken. Vanuit CFM kan ik jullie beloven dat we er een heel mooi jaar van gaan maken. Met natuurlijk heel veel mooie interviews, muziek, nieuws uit het dorp en daarbuiten natuurlijk. Dus eh, ja, ik zou zeggen, hou jullie vast, want CFM 2019, ook wij komen er weer aan. En we gaan er ook een hartstikke mooi jaar van maken.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 No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be. it'll be Baby, just let it be So won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times